Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnen een maand heeft Nederland de prikachterstanden ingelopen. Dat zegt minister De Jonge in het AD. Hij baalt ervan dat we hier veel minder mensen hebben gevaccineerd tegen corona dan in andere landen. Maar komende weken wordt er extra gas gegeven, zegt de minister. Het kan ook prima, volgens Ernst Kuipers, die in de gaten houdt hoe druk het is in de ziekenhuizen. Hij rekent even voor hoe de situatie nu is. Dan hebben we dus vaccins om 700.000 mensen te vaccineren. We hebben er nu 200.000 gedaan. Die 500.000 extra, als je ervoor kiest om dat als eerste iedereen een eerste dosis te geven, kun je heel snel doen. Hij zegt dat niet alleen de GGD's, maar ook de ziekenhuizen en de huisartsen kunnen prikken. Je tripje met de trein wordt voorlopig echt niet duurder. Dat zegt de baas van de NS in de Telegraaf. Ook zegt ze dat de dienstregeling er volgend jaar behoorlijk anders gaat uitzien. Meer treinen tussen Rotterdam, Schiphol en Leiden. Zeeuwen die naar Brabant en de Randstad willen zijn een kwartiertje korter onderweg. En Friese die naar het westen reizen zelfs een half uur korter. Twee cafébazen uit Den Haag hoeven nog maar de helft van de huur te betalen tijdens de lockdown. Dat heeft de rechter bepaald. Het is voor het eerst dat er zo'n uitspraak wordt gedaan. Het zou volgens experts kunnen betekenen dat ook andere horecaondernemers en winkeliers makkelijker huurkorting kunnen krijgen in, in, lowlands, lowlands, in, in, Ja, het is nog maar de vraag hoe de festivalzomer eruit gaat zien. De directeur van Lowlands hoopt nog steeds dat eind augustus de Alfa-tent vol staat met zwetende muziekliefhebbers. Maar zegt hij, hij is afhankelijk van hoe sneller wordt gevaccineerd. Als dat goed gaat, is er nog hoop op een Lowlands. Bij de Zwarte Cross hebben ze al een plan B bedacht. Daar denken ze erover om de boel te verplaatsen naar september. In de hoop dat er dan meer kan en mag. Het weer, het is nat. Vanmiddag wordt het iets minder nat. 2 graden in het noorden, 9 in het zuiden. Dit weekend is het fris, maar wel overwegend droog. En we krijgen vaker de zon te zien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte auto staat op de N245 Schagen-Alkmaar tussen Sint Pancras en Herengowaard 3 kilometer file.